met het NOS-journaal. Vanwege de val van het kabinet heeft koning Willem-Alexander het staatsbezoek aan Tsjechië ingekort. Het koninklijk paar kwam vanavond aan in Praag voor een tweedaags bezoek. Maar de koning keert morgen na de eerste dag alweer terug om te praten met zijn vaste adviseurs. Hij zei in Praag dat het eigenlijk heel raar was voor hem om Nederland te verlaten in een politieke crisis. Tegelijk onderstreepte de koning het belang van het staatsbezoek. Zeker aan een land als Tsjechië. Koningin Maxima blijft wel tot en met donderdag. Demissionair premier Schoof geeft morgenochtend in de Tweede Kamer een verklaring over de val. Daarna debatteert de Kamer erover. NAVO-secretaris-generaal Rutte heeft de Oekraïense president Zelensky uitgenodigd voor de NAVO-top later deze maand in Den Haag. Dat bevestigen bronnen tegenover de NOS. Daarnaast heeft het Witte Huis vanavond laten weten dat ook de Amerikaanse president Trump de NAVO-top zal bijwonen. De extra grenscontroles leiden niet tot minder asielzoekers, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Met de controles wil het kabinet de druk op de asielketen verminderen... maar volgens de Rekenkamer kan iemand bij zo'n controle asiel vragen. Als dat gebeurt mag hij of zij daarna rechtmatig de procedure in Nederland afwachten. De Tweede Kamer wil dat het gebruik van staalslakken voorlopig stopt. Een meerderheid steunt de motie die daartoe oproept. Eerst moet duidelijk zijn dat het gebruik van staalslakken veilig is en niet schadelijk voor het milieu. De Kamer staat daarmee lijnrecht tegenover het demissionaire kabinet... dat denkt dat gebruik wel kan, mits goed toegepast. De kans bestaat dat er vrijdag helemaal geen treinen rijden... nu de FNV heeft laten weten dat de aangekondigde staking in de regio Midden definitief doorgaat. Dat kan gevolgen hebben voor het treinverkeer in het hele land... omdat vanuit Midden-Nederland alle NS-treinen worden aangestuurd. Het weer op steeds meer plaatsen bewolking.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 Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. Rapsa Shaffi en Lisbeth List.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 En ik ben u natuurlijk schuldig wie dat waren. Dat was Garth Brooks, dat was Faith Hill, Billy Ocean, Olivia Newton-John. Even spieken hoor, want eh, inmiddels is het alweer uit het beeld eh, verdwenen. Dat heb je altijd met, als, je, als je dingen wil voorlezen, dan laat de computer je in de steek. Dat is in dit geval eh, bij mij ook zo, luisteraars. Dus eh, ja, ik, eh, er moet een manier zijn om het terug te vinden. Ik ga even kijken hoor, of, ik, of het me lukt. nee, nee, nee. Hij doet, hij doet, het gewoon niet. Hij doet het gewoon niet. Hij laat het me niet meer zien. Nou, ik heb een aantal artiesten opgenoemd. Olivia Newton-John, die zong ook mee trouwens. One Heart at a Time, zo heette het nummer in elk geval. Nou, deze blijft ook erg mooi. on Arizona sky Burning in your eyes You look at me Babe, I wanna catch on fire It's buried in my soul Like California gold You found the light in me That I couldn't de film Star is Born was dit Lady Gaga en eh, Bradley eh, Cooper. Bradley Cooper eh, samen met... I always will remember you this way. Dit zijn de Shadows. U zult het niet geloven, luisteraars, maar het zijn ze echt. Als ze mee willen werken tenminste hoor. every day now seems endless. How slow the moments go, but how fast they'll fly. The next time I see Mary. song. to see her face again. Blues met Tuesday Afternoon. En dit is ook zo mooi. The Alan Parsons Project met Time. Ellen Parsons Project met uh, Time. De volgende is een oudje van de Carpenters. Love, look at the two of us Carpenters, For All We Know. We gaan genieten van eh, George Michael, Jesus to a Child. had hij toch ook een prachtige stem. George Michael, Jesus to a Child. Heb ik graag voor u gedraaid. Ik had nog een mooie voor u klaarstaan. Ehm, namelijk een nummer van eh, Bob Carlyle. En Bob Carlyle eh, is eh, een Amerikaan natuurlijk. Als ik me niet vergis. die dit nummer heeft opgenomen. Maar dat is ook gebeurd door Hans Vermeulen. En die heeft daar een Nederlandstalige versie van gezongen. En dan heette het Butterfly Kisses. Maar het nummer wat ik u wil laten horen, luisteraars, is geheel iets anders. Is namelijk eh, de uitvoering van Bob Carlyle. En dan heet het Butterfly Kisses.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 All the leaves are brown. and the sky is gray. I went for she knows cause I told him so José Feliciano, California Dreaming. This is Michael Jackson, One Day in Your Life. you find that you're all Jackson. One day in your life. Dit is een mooie van de Tremolo's. Someone. Someone loves you. Someone loves you. Someone who you someone when someone really loves you someone that's when your life begins once I was lost. Stop. dank u allemaal weer voor het luisteren, luisteraars.